Jelle Seubring met het NOS-journaal. Boven Jeruzalem zijn explosies te horen, melden ooggetuigen. In het zuiden van Israël gaat op meerdere plekken het luchtalarm af, melden lokale media. Rond deze tijd bereiken de eerste Iraanse drones het Israëlische grondgebied. Zo'n 100 drones en een aantal kruisraketten zijn vanuit Iran onderweg naar Israël. Ook zouden volgens Iran ballistische raketten zijn afgevuurd. Het Israëlische leger heeft inwoners van enkele plaatsen in het noorden en zuiden van het land opgeroepen dicht bij Schelkelders te blijven. Het gaat om het Golangehoogte in het noorden en Nevatim, Dimona en Eilat in het zuiden. Volgens persbureau Reuters is er in Nevatim een belangrijke Israëlische luchtbasis gevestigd. In Tel Aviv is het oorlogskabinet van premier Netanyahu bijeengekomen voor een spoedoverleg. Het luchtruim van Israël, Irak en Libanon is gesloten voor al het vliegverkeer. De spanningen tussen Israël en Iran liepen de afgelopen dagen op. Een aanval van Iran werd verwacht als vergelding voor de luchtaanval op het Iraanse ambassadeterrein in Syrië. Iran houdt Israël verantwoordelijk voor die aanval, waarbij zeven Iraanse militairen omkwamen. En demissionair premier Rutte heeft gereageerd op de Iraanse aanval op Israël. Hij spreekt van een zeer zorgwekkende situatie en een verdere escalatie dient te worden voorkomen. Rutte heeft contact gehad met de ministers Olongren en Bruinslot. Hij zegt dat ze de ontwikkelingen zeer nauwgezet blijven volgen. En ook de Britse premier Sunak veroordeelde de aanval. Hij spreekt van een roekeloze daad. Volgens Sunak lopen door de aanval de spanningen op... en kan de hele regio gedestabiliseerd worden. Iran laat volgens de Britse premier weer zien dat het erop uit is om chaos te zaaien in de eigen achtertuin. En op NPO Radio 1 zijn rond deze nacht rond de halve uren extra updates over de aanval op Israël. Tot slot het weer. Vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat regenen. Morgen in het noorden zon en een graad of 12.